Citydijkers met het NOS Journaal. Ziekenhuizen moeten beter bereikbaar worden met het openbaar vervoer, vindt reizigersorganisatie Rover. Nu zijn veel ziekenhuizen vooral gericht op de bereikbaarheid met de auto. Zo is het vaak korter lopen naar een parkeerplek dan naar een bushalte. Ook is de looproute naar zo'n halte volgens Rover vaak niet duidelijk aangegeven. Rover adviseert om nieuwe ziekenhuizen voortaan in de stad te bouwen... niet aan de randen van steden die minder goed bereikbaar zijn. Premier Schoof heeft bij de Verenigde Naties in New York gezegd... dat een grote regionale oorlog tussen Israël en Hezbollah... tegen elke prijs moet worden voorkomen. Schoof pleit in zijn speech voor een staakt het vuren. Een plan daarvoor van de VS en Frankrijk is tot nu toe afgewezen door Israël. Toch riep Schoof op om diplomatie een kans te geven. Het was voor het eerst dat Schoof een speech gaf bij de Verenigde Naties. Het Israëlische leger heeft afgelopen dag 220 doelen van Hezbollah in Libanon getroffen. Volgens Israël werd onder meer infrastructuur, wapenopslagplaatsen en Hezbollah-strijders geraakt. De Libanese regering zegt dat er opnieuw tientallen mensen om het leven zijn gekomen door de bombardementen. Erfgenamen van een overleden kunsthistoricus eisen kunstwerken terug van het Mauritshuis. Het museum in Den Haag zou afspraken niet nakomen kunsthistoricus Abraham Bredius overleed in 1946. En daarvoor was al afgesproken dat het Mauritshuis na zijn dood 25 kunstwerken zou krijgen. Waaronder topstukken van Rembrandt. Ze moesten dan wel altijd worden tentoongesteld. En dat blijkt nu niet het geval. 20 van de werken hangen niet op zaal. De erfgenamen van de kunsthistoricus willen daarom kunstwerken terug hebben van het Mauritshuis. Het weer op veel plaatsen droog bij een graad of 12. Alleen in het westen kan het regenen en het kan ook flink waaien, vooral aan de kust. Overdag wisselvallig met ook vooral aan de kust buien en harde windstoten. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. out. distance to my morgen weer zo'n dag.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 never deny, I'm here with you. too far with me. Direct my hips and move. Everybody get down with me. Direct my hips. Hold on to me. hold me. baby. Hold on to me. Hold on to me. hold me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on. baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, hold me, baby. Holding on. Hold on to my body.